De VS is woedend over het Russische besluit om Snowden een visum te geven. Het Witte Huis liet gisteren weten dat president Obama er nog eens over na wil denken of hij volgende maand president Poetin wil ontmoeten. Obama gaat wel volgende maand naar een bijeenkomst van de G20 in Sint-Petersburg, maar de top met Poetin in Moskou die daarop zou volgen staat op losse schroeven. Drie militairen van de politietrainingsmissie in Afghanistan worden verdacht van strafbare feiten. Ze zijn teruggehaald naar Nederland. De drie worden verdacht van verduistering, valsheid in geschriften en oplichting. De commandant van de basis in de provincie Kunduz deed aangifte bij de Marachaussee in Afghanistan en die onderzoekt de zaak. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 35 mensen omgekomen door autobommen die afgingen op markten en in winkelstraten. Tientallen mensen raakten gewond. De autoriteiten weten nog niet wie er achter de aanslagen zitten. Aanslagen in Irak zijn vaak het werk van Soenitische terreurgroepen die banden hebben met Al-Qaeda. Sinds begin dit jaar is het aantal bomaanslagen in Irak toegenomen. Vorige maand zijn volgens de Verenigde Naties meer dan duizend Irakezen bij zulke aanslagen omgekomen. In het zuidoosten van Oekraïne zijn door een ammoniaklek in een chemische fabriek vijf mensen om het leven gekomen. Ongeveer twintig anderen raakten gewond lek ontstond door een scheur in een leiding waar ammoniak doorheen stroomde. In de Oekraïense fabriek wordt onder meer kunstmest gemaakt. De leiding was binnen een half uur hersteld. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar geweest voor omwonenden. Er is een onderzoek gestart om te kijken of de veiligheidsvoorschriften voldoende zijn opgevolgd. Het weer, in het oosten kan nog een bui vallen. Morgen veel bewolking, mogelijk flink wat regen. Voornamelijk in het oosten. En het wordt 21 graden.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 Welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is nog steeds David Habig. En wij gaan verder met... Summertime. Met Sarah Wagon. Latief eh, was eh, onlangs nog op het eh, North Sea Jazz Festival. En ik had een nummer van hem gewonnen, Waiting. Het was trouwens vrij moeilijk om nummers van hem te vinden. Ehm, live opnames van North Sea Jazz te vinden, goeie. Ehm, ik weet niet precies, misschien worden die nog geüpload. Maar deze heb ik in ieder geval kunnen vinden. Waiting. is met Hard Plays. Ik heb een wat uptempo nummer uh, gekozen. Maar ook eh, je hoort eigenlijk de lounge ehm, klanken er doorheen. Het is, eh, ja, je kan je helemaal voorstellen dat je op een, op een strand ligt met een cocktail. En, en dan zulke muziek hoort. Eigenlijk wil ik een bruggetje gaan maken naar een beetje lounge muziek. Ehm, het is eigenlijk lounge muziek waarin je heel duidelijk de klanken van de, de jazz hoort. En het is eh, momenteel eh, staan ja, alle nummers die ik hier heb, zijn eh, drie stuks, in de top 40 van de, Nederlandse top 40. we beginnen met Klankcarousel met Sonnetans. Sonnedans. En dan had ik er nog eentje en dat was, uh, dat nummer heet Bakermat. Eh, nee, de groep heet Bakermat, het nummer heet Vandaag. Hij staat tevens ook in de top 40. Het is een wat, eh, wat sneller nummer, maar ehm, er zit de speech van <clears throat> onze Martin Luther King. Ehm, Dr. Martin Luther King zit erin verwerkt. En eh, daardoor, eh, als je op eh, YouTube zou gaan kijken, dan zie je echt mega veel views. En ook allemaal discussies gaande onder, het, onder het nummer. hier komt Bakermat met Vandaag. dus bakermat, de bakermat van de samenleving. Eh, met het nummer vandaag. Ik krijg altijd een beetje, als ik dat eh, melodietje hoor, de, de de saxofoonriedeltje. Eh, dan krijg ik altijd een beetje terugblikken naar uh, Alfred Jodocus Kwak, het beginliedje. ik weet niet wat het is. Ehm, wij gaan verder met een... Ja, welke had ik ook weer laag staan? Um... De Peanut vinder van Stan Kenton. speciaal voor eh, alle mensen die gisteren op de gracht in Amsterdam waren. Eh, Macklemore en Ryan Lewis met Same Love. was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, have the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition, playing God. Nah, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. I don't know. And I can't change. was gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment, the same fight that led people to walkouts and sit ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. back on the cars till the day that my uncles can be united by law. When kids are walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Sex. are bluer than the summer skies. When you see them, you're gonna realize why I love my sweet Lorraine. When it's raining, I don't miss the sun, cause it's in my sweetie's smile. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle night how I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry my Lorraine. never miss the sun, cause it's in my sweetie smile. Just to think that I'm the lucky one who's gonna lead her down the well-known aisle. Each night how I pray that nobody steals her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry my Lorraine.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 Ehm, en eh, het nummer is Leila. En er zit inderdaad nog een, eh, een heel stuk eh, voor. Ehm, hij praat aan elkaar. Ik heb het zo ver mogelijk vooruit proberen te spoelen. voor mij moet het zo gaan beginnen. About it. Let's, let's see what you think. tweede uur ZFM Jazz. Eh, dit was dus Eric Clapton en Winter Marsalis met Leila. En wij gaan verder met eh, het laatste nummer van dit uur. José González met Down the Line live uitvoeren.